11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Vrijwel de hele oppositie wil dat het kabinet afziet van een bezuiniging op de wijkverpleging. Een motie van de PvdA daarover wordt gesteund door zowel linkse als rechtse partijen. Het kabinet wil dat er bij de wijkverpleging 100 miljoen euro bespaard wordt. De oppositiepartijen vinden dat de wijkverpleegkundigen het al zwaar genoeg hebben door gebrek aan tijd. De Britse minister van Defensie stapt op. Michael Fallon raakte de laatste dagen in opspraak omdat hij in 2002 tijdens een diner zijn hand op de knie van een journaliste zou hebben gelegd. Zonder op de kwestie in te gaan stelt Fallon in zijn afscheidsbrief dat zijn gedrag in het verleden niet gepast was. In Blerik in Limburg is het onrustig geweest nadat er vanmiddag iemand op straat was doodgeschoten. Woedende bewoners zochten de confrontatie met de politie. Er zijn de laatste tijd meer schietpartijen geweest in Blerik en de bewoners vrezen voor hun veiligheid. De schietincidenten hadden met drugshandel te maken. Of dat nu ook zo is, is nog onduidelijk. Bij de marathon van New York aanstaande zondag gelden aangescherpte veiligheidsmaatregelen. Aanleiding is de aanslag van gisteren. Er worden zo'n 51.000 hardlopers en 2,5 miljoen toeschouwers verwacht in New York. Naast scherpschutters en helikopters worden ook vrachtwagens met laadbakken vol zand ingezet als barricades. De CIA heeft 470.000 computerbestanden vrijgegeven van de in 2011 gedode Osama Bin Laden. Ze zijn gevonden in het huis in Pakistan waar de Al-Qaeda-leider werd doodgeschoten. Het gaat onder meer om dagboeken en films van Tom en Jerry, Wallace and Gromit en Mr. Bean, nagesynchroniseerd in de lokale taal. Feyenoord is uitgeschakeld in de Champions League. In Oekraïne verloren de Rotterdammers vanavond met 3-1 van Shakhtar Donetsk. Na vier van de zes wedstrijden in de poolfase staat Feyenoord nog op nul punten. Het weer, vannacht veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 7 graden in het binnenland en 10 graden aan zee.